Het Israëlisch leger heeft gezegd opnieuw een humanitaire corridor te hebben geopend. Het is van 10 tot 4 uur vanmiddag lokale tijd. Wel is het zo, en daar waarschuwen hulpverleners weer voor, dat niet iedereen kan vertrekken. Er zijn ook baby's, uh, gewonde mensen, zieken, ouderen. Ja, en die blijven dan wel achter, want die verplaatsen zich toch een stuk moeilijker door zo'n corridor. veel mensen willen weg uit het noorden van Gaza, omdat het Israëlische leger daar doelen bombardeert. In Groningen wordt nog steeds gezocht naar iemand die in de lucht schoot. Zaterdag was er op straat een ruzie waarbij werd gevochten. Ja, ook trok iemand dus een wapen en schoot in de lucht. Er raakte niemand gewond. In Amsterdam wil de gemeente meer groen in de straten om hitte in de stad tegen te gaan. En dat groen wil de gemeente het liefst in de vorm van klimop tegen eeuwenoude panden. Dat is tegen het zere been van een club die die huizen in de binnenstad wil behouden. Klimop kan een gevel namelijk flink beschadigen, zeggen ze. Als de gemeente de plannen toch doordrukt, overwegen ze een petitie te starten. En het is tappen dat de leden van de Katwijkse Marching Band door Vriendschap Sterk goede oordoppen hebben. Ze willen namelijk met z'n twaalfen het wereldrecord roffelen verbreken. En dat is nog niet zo makkelijk, zegt deze jongen. Het gaat eh, zo... Eh, Super mogelijk overnemen, want het, eh, zo min mogelijk horen. Je mag niet stoppen, dan eh, is het helemaal over. Als je stok laat vallen is het ook klaar. Oei. Dus je moet echt eh, op tijd aangeven dat je niet meer kan. En dan gaat de volgende weer. Ja, ja, dat moeten ze dan, hou je vast, 70 uur non-stop volhouden. Gisteravond zijn ze begonnen. Zaterdag weten we of het is gelukt. Het weer, de meeste regen is inmiddels het land uit. Er zijn wat opklaringen, ook wat zon. Er zitten wel weer nieuwe buien aan te komen, soms ook met onweer. En het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.